12 uur. Journaal. De republikein Herman Kane blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat zojuist in een persconferentie die door Amerikaanse nieuwszenders rechtstreeks werd uitgezonden. Kane ontkent met klem dat hij vrouwen seksueel heeft geïntimideerd of misbruikt. Kane gold tot voor kort als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen, maar door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. Premier Berlusconi is bereid op te stappen zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft goedgekeurd. Dat zei hij in afloop van een gesprek met president Napolitano. De stemming over de hervormingen staat voor volgende week gepland in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden zou half december pas stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk vervroegd. De afgelopen dag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid. In Athene onderhandelen de grote politieke partijen al bijna de hele dag over de vorming van een interimregering en een tijdelijke premier. Het overleg verloopt moeizaam en het kan volgens bronnen in Athene nog wel enige tijd duren voordat de partijen eruit zijn. Het PVV-Kamerlid Graus stapt per direct uit de commissie De Wit, de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Graus vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur. De commissie De Wit betreurt zijn besluit en benadrukt dat de leden alle vragen mogen stellen die ze willen. Het internationaal atoomagentschap heeft aanwijzingen dat Iran werkt aan een atoombom. De organisatie heeft een rapport opgesteld waarin staat dat Iran computermodellen heeft getest die alleen maar voor zo'n bom kunnen worden gebruikt. Iran zegt dat het kernprogramma bedoeld is om energie op te wekken. En dan het weer. In het zuiden op de meeste plaatsen helder. In de rest van het land kans op mist. Het wordt 3 tot 9 graden. Morgen overdag eerst nog bewolkt, maar later meer zon en dan wordt het een graad of 13.